naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland... Zij herkende haar zoon gisteren op foto's van verdachten in een uitzending van Opsporing Verzocht en belde meteen de politie. Ze vertelde dat ze hem vanochtend zou aangeven en dat heeft ze dus gedaan. Het was de tweede keer dat er foto's van verdachten op tv werden getoond. Er zijn tot nu toe elf tips binnengekomen. Bij de rellen van augustus op het strand van Hoek van Holland kwam een jongen door een politiekogel om het leven. De Britse banken geven dit jaar ruim 6,5 miljard euro aan bonussen. Vorig jaar werd er zo'n 2 miljard minder uitgekeerd, zegt een Brits economisch onderzoeksbureau. Door de financiële crisis zijn er veel Britse banken verdwenen, waardoor de concurrentie minder groot is. Daardoor zijn de winsten van de overgebleven banken flink gestegen. De leiders van de G20 spraken in september nog af om de bonuscultuur in de bankwereld aan te pakken. Bij een overval op een restaurant in Callandsoog in Noord-Holland is de eigenaar van de zaak om het leven gekomen. De daders, vermoedelijk drie mannen, kwamen gewapend de zaak binnen. Volgens de politie vielen ze de eigenaar van 55 aan. Op dat moment waren er nog een paar medewerkers in het restaurant die op de grond moesten gaan liggen. De overvallers zijn er met een onbekend bedrag vandoor gegaan. ABN AMRO heeft beslag laten leggen op de kunstcollectie van Dirk Scheringa. Gisteravond zijn de schilderijen uit het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek gehaald en met vrachtwagens afgevoerd. De collectie was een onderpand voor leningen die ABN AMRO had verstrekt, onder meer voor de bouw van het nieuwe museum. Omdat de bank bang is dat die leningen niet meer worden terugbetaald, is beslag gelegd op de kunstwerken. Het weer, wolkenvelden, van tijd tot tijd zon en tot de avond droger. Er staat een stevige wind uit de oostelijke richting.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 Van baritonsaxofonist Jay Mulliken samen met onder andere tenorspeler Zoet Sims en pianist Warren Bernhardt. Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jan Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Basie. Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer In a Mellow tone. life is easy every way. Down a mellow Pretty soon, the smoother you go. Down a mellow Pretty soon you're in. pretty soon you're Down a mellow style. And when you sing, a joy to hear. Your heart as well, make it sway. Life's a melody. Just listen. See what you're missing, not it, not well, it tough to know there's a mellow glow. You need it all allowed you know. A kind of mellow moan. Pretty soon you live it on low. Sort of in there. Pretty days ahead, pretty skies ahead. A song For every single little that makes you sing. Love is a melody natural Sing a melody nice to hear. No sense in giving up the tempo. But if you really want to draw. Saying mellow and people will listen and the more sweet and low. The longer the road you know. Each sound anybody putting down gotta be their very own in the mellow tone. Light fluffy as a cloud, never very loud. But do you sing it sweet mellow so the never in a battle when you're really gonna see? Everything you sing and everything you do is gonna hang around little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. Well, let me see you every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. The only blues that we know is in A song of love. Yeah. dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van de original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Mm-hmm. Ja, zelfs de Q is aanwezig in dit jazz-ABC'tje. In de persoon van de Noord-Saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue Samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before, saying that I adore. guess I'll try the real thing once more. I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. once Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij uh, zichzelf had leren drummer, in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnare goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head And you linger like a haunting refrain And I find you spinning round in my brain Like the bubbles in a glass of champagne You go to my head Like a sip of sparkling burgundy brew I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me and I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You. we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire. trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie Didi. Ja, ik heb gezocht naar een uh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij de I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de is Lester Young in the Swell.